9 uur. Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Bij een voorstelling van het wereldkerscircus in het Amsterdamse theater Carré... zijn twee artiesten vanuit de nok 10 meter naar beneden gevallen. Een van hen is ernstig gewond. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een ooggetuige gaat het om een man en een vrouw. De politie had het eerder over twee mannen. Ze hingen allebei met hun mond aan een bit. De circusvoorstelling was uitverkocht, maar is afgeblazen. Amerika stuurt uit voorzorg 3000 extra militairen naar het Midden-Oosten... in de nasleep van de aanval op de Iraanse generaal Soleimani. Die werd afgelopen nacht gedood bij een Amerikaanse droneaanval in Bagdad. Iran heeft gedreigd de aanval met zware middelen te wreken. In New York zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen... en lopen meer agenten op gevoelige plekken in de stad... Volgens de burgemeester van New York is zijn stad altijd alert... maar de dreiging nu anders omdat hij van een land komt... in plaats van een groepering als IS of Al-Qaeda. Volgens hem is er in feite sprake van een oorlogssituatie. Bij het CBR-examencentrum in Rijswijk worden in januari geen theorie-examens meer afgenomen vanwege de brand van vanochtend. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. Een man van 38 uit Den Haag zit vast als verdachte hij werd op hetera betrapt toen hij de brand aanstak. De nieuwe advocaat van Ridouan Taghi maakt bezwaar tegen het anoniem houden van de nieuwe advocaten van de kroongetuigen, Nabil B. Taghi's advocaat Wesky zegt dat het geheim houden van advocaten wettelijk niet mag. Ze wil graag de verklaringen van de kroongetuigen kunnen controleren. En ze heeft er weinig vertrouwen in dat de identiteit van de advocaat ook echt verborgen blijft. Het weer. Vanuit het westen droog en opklaringen. In de nacht meer bewolking. Morgen af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten wat lichte regen bij 7 graden.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 Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the waste the evil out the people that be acting right. Cause no black and white, I smoke crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, I'm concealed as facts. The penitentiary's back, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show and never break, but staying in the dope game. Now tell me what's the mother to do. Being real, don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. Put your made in a sleazy way. Send it to the kids. Well, that's the way it is. Yeah. people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still, I see no changes. Can not afford to get a little peace? There's more on the streets and the war in the Middle East. Still a war on poverty. They got a war on drugs, so the police can bother me.